Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De enige manier om deze winter een nieuwe lockdown te voorkomen... is als de basisregels beter worden nageleefd. Dat staat in het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet. De corona-experts zeggen dat het opvolgen van de basisregels... beter werkt bij het bestrijden van het virus dan een nieuw pakket maatregelen. In het OMT-advies staat verder dat het sluiten van scholen... koste wat het kost, moet worden voorkomen... omdat steeds meer bewijs is dat kinderen daardoor schade oplopen. Het aantal miljonairs in Nederland is weer toegenomen. Begin 2020 telde het CBS 24.000 miljonairs meer dan het jaar daarvoor. In totaal telt ons land bijna 280.000 huishoudens... met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Het gaat grotendeels om vermogen papier, dus niet alleen om spaargeld... maar bijvoorbeeld ook om een eigen huis of andere bezittingen... zoals een belang in een bedrijf. De stijging van het aantal miljonairs is onder meer het gevolg van de goed draaiende economie... de sterk gestegen huizenprijzen en de hoge beurskoersen. In het centrum van Zwolle zijn tientallen mensen die daar wilden demonstreren... door de politie weggestuurd, meldt RTV Oost. In de stad is een noodbevel van kracht... omdat de betoging niet was aangemeld bij de gemeente. Ook waren er signalen dat mensen wilden rellen. In Drachten is ook een noodbevel afgekondigd... na oproepen op sociale media. De burgemeester was bang dat de situatie uit de hand zou lopen. Gisteravond waren er in meerdere plaatsen in het land ongeregeldheden... en daarbij werden bijna 30 mensen aangehouden. De Britse staat neemt tijdelijk een failliet energiebedrijf over. Dat gebeurt om te voorkomen dat de 1,7 miljoen klanten zonder stroom komen te zitten. Het gaat om Bulb Energy. Het bedrijf is omgevallen vanwege de hoge energie, energieprijzen en is nu genationaliseerd. De komende tijd zal er op kosten van de staat gas, elektriciteit en water worden geleverd. Bulb Energy is het 21ste Britse energiebedrijf dat sinds augustus failliet is gegaan. Het weer vanuit het noorden bewolking met af en toe regen.